gaat snel meer investeren in de veiligheid van Groenland en omgeving. Volgens voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie is het daar nu de hoogste tijd voor, nagedoe met Amerika over Groenland. Europa wil nauwer samenwerken met landen als Canada en Engeland om dat gebied te beschermen. De steekpartij na een Koerdische betoging in Antwerpen was geen terreurdaad, dat zegt de politie. Bij die steekpartij in het centrum raakten zes mensen gewond, van wie er twee in levensgevaar in het ziekenhuis liggen. De politie heeft vier verdachten opgepakt. In een flat in Leiden is vannacht brand uitgebroken... en twee bewoners zijn met een ladderwagen van een balkon gehaald. Ze konden op geen andere manier naar buiten vanwege dichte rook. Het vuur was in de slaapkamer en snel onder controle. Iedereen kon weer terug, behalve de bewoner van het getroffen appartement. En bij het WK voetbal in Amerika gaat president Trump de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen. Dat liet FIFA-baas Infantino doorschemeren. Die is goed bevriend met Trump. Ze gaf hem laatst nog de allereerste FIFA-vredesprijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er is code oranje in het noorden van het land tot zeker 7 uur vanochtend. Kan er namelijk spekglad zijn en dat komt door ijzel. In het zuiden en westen is de temperatuur boven de nul.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 into a zoo. can find. What do we do now? So Take the holy waters watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love. I take one look at you, you're taking me out. uit de jaren. down, solos get flipped, girls get to dancing when head But I can't with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave. Dit was Justin Bieber, Let Me Love You. 13 voor 5 op de vrijdagochtend. Luc van de redactie hier, een hele goede morgen. Ik zou zeggen, we beginnen gewoon lekker met Mattie en Marieke de pre-party. Vanaf nu. En het is vandaag vrijdag, dus... Happy Friday! Zo is het maar net. Ik ben happy, jij bent happy. allemaal zijn we happy, happy Friday! Happy Friday! <laughs> Thanks Robin. Uh, Quinty, goedemorgen. Kie, de allerlaatste vrijdag van deze week. hey, dat is dus wat zeggen we dan? Happy, happy Friday. Happy, happy Friday. Woehoe. Bijna weekend. Joejoe. Joejoe. Joejoe. Een hele goede Q-Music waar naar luistert. Mattie en Marieke de pre-party met nu Rondé. Never been better. When I saw you on the street, I never Wanted to you here. Wish that I could disappear. But when you ask me how I've been, well, I just say I've never been better. Since we said goodbye, I've never been better. Ignore this tears in I've never been better you. Q Music. Bye, bye, bye. Een hele goede morgen. Het is eh, Luc van de redactie hier. Ik ben als allereerste aanwezig... terwijl de rest van de ochtendshow ook vanuit alle hoeken van het land... richting Amsterdam reist om eh, deze ochtend voor jou hier op Q Music... natuurlijk weer de ochtendshow te gaan, eh, te gaan maken. Ik krijg nu een appje binnen van Kiki. En ik moet het nog heel even overzetten naar mijn computer. Dan kan ik het zo meteen aan je laten horen. Het is namelijk een audiobericht. Ga ik je na vijf uur laten horen. Waarin uh, Matty Valk moet blazen voor een alcoholcontrole. Cause you're easier to blame. But I won't look back on our love like that. No, I can't.